uur. Gerry van Tijn met het NOS Journaal. De Syrische democratische strijdkrachten hebben 400 strijders van islamitische staat gevangen genomen. Die probeerden te ontsnappen uit Baghouz, de laatste enclave van IS in Syrië. Dat zegt een hoge militair van de strijdkrachten. Die organisatie wordt door de Verenigde Staten gesteund. De strijders, zowel van Syrische als buitenlandse komaf, probeerden te voet te ontkomen... door zich voor te doen als burger, zeggen de strijdkrachten. De organisatie zegt dat nog honderden jihadisten in Baghouz zijn omsingeld. Naar verwachting is er ook nog een onbekend aantal burgers. 10.000 mensen zijn de stad inmiddels ontvlucht. Veel meer omwonenden van Bollevelden worden veel langer blootgesteld aan veel hogere concentraties pesticiden dan tot nu toe bekend. Het landbouwgif wordt bijvoorbeeld ook teruggevonden in de luiers van baby's die op 250 meter afstand van de Bollevelden wonen. Het blijkt uit onderzoek van het OBO, een onderzoeksgroep van landbouw- en milieuspecialisten. Dat is ingesteld na een advies van de Gezondheidsraad. Het onderzoeksrapport is in handen van Zembla. Het onderzoek maakt niet duidelijk of omwonenden direct gezondheidsrisico lopen. Vier Nederlandse oud-SS'ers die een uitkering krijgen van de Duitse staat mogen die houden. Het gaat om een uitkering die ze krijgen omdat ze gewond raakten in de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt de Duitse instantie die verantwoordelijk is voor de pensioenen. Dat zij zich vrijwillig hebben aangemeld bij de SS is volgens de instantie niet genoeg reden om de uitkering in te trekken. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat ze misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan. Naar een vijfde Nederlandse oud-SS'er wordt nog onderzoek gedaan. Van de zesde is de verblijfplaats niet bekend, ontvangt hij al langer geen uitkering meer. Het weer, het is bewolkt, van tijd tot tijd is er regen.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 Magic is in the air. internet. www.zfmzandvoort.nl 106.9. Dit is ZFM. believe that I see this. Right our chances now. And I just How love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just 9.